Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De vier partijen die samen een nieuw kabinet willen vormen... hebben hun akkoord op hoofdlijnen gepresenteerd in Den Haag. Een hoop kwam gisteren al naar buiten. Er moet worden bezuinigd op ontwikkelingsgeld en de publieke omroep... en de partijen willen het strengste asielbeleid ooit. De vier zijn blij met wat er ligt. Dames en heren... We schrijven eh, geschiedenis eh, vandaag. Ik denk dat we op veel momenten dachten dat het niet zou lukken en het is gelukt. Het is een bijzondere dag vandaag. Ik heb geen seconde geslapen vannacht. Zoveel adrenaline eh, zit in mijn lichaam nog steeds. en die adrenaline komt omdat ik hartstikke blij ben dat we het hebben gered. Het akkoord op hoofdlijnen is vannacht al naar de voorzitter van de Tweede Kamer gegaan. Volgende week is er een debat over. Wie de premier moet worden van de nieuwe club is nog niet bekend. Er staat al een paar weken een vuilnisbelt in brand op Bonaire. Het vuur is inmiddels zo heftig opgeleid dat mensen in de buurt hun huis uit moeten. Je hoort correspondent Dick Draaier. Al meer dan een maand staat de vuilnisbelt van Bonaire in brand. Soms is dat klein, soms is dat groot. Soms lijkt hij gedoofd om daarna weer op een andere plek eh, op te laaien. Eh, maar sinds een dag of vier, vijf is er sprake van hevige gitzwarte rookontwikkelingen. en zijn inmiddels zo'n 50 mensen uit de naburige woonwijk geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Er gaan geruchten dat hij is aangestoken. Intussen wordt geprobeerd om met zand de boel een beetje te blussen. En de marathon van Breda is afgelast. Die zou komende zondag zijn, maar de organisatie krijgt op het laatste moment geen vergunning van de gemeente... omdat ze geen goed verkeersplan hebben. Volgens Omroep Brabant wist de organisatie al lang dat ze in de problemen zaten... maar zeggen ze nu dat het heel plotseling komt... Lopers balen. Op socials zeggen meerdere mensen dat ze hard hebben getraind... en dat het een klap is dat de marathon van Breda niet doorgaat. Het weer nog vandaag veel grijs en een hoop buien. Op sommige plekken is er ook onweer en kan er veel regen vallen. Het wordt 16 tot 20 graden. In het noorden wordt de 25 graden aangetikt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 don't believe this ain't for you. No, this ain't for you. And if you got it deep in your heart and deep down you know that it's true. Come on, come on. Well, And she always step? Won't you give me that step by step?